NOS Nieuws van 9 uur. Moutschreurs met de dagen de inval in op een Koerdische enclave in het noorden van Syrië. Dat heeft president Erdogan bekendgemaakt. Volgens hem worden vanuit die enclave terreuracties tegen Turkije uitgevoerd, samen met de PKK. Erdogan heeft de VS opgeroepen de actie te steunen, maar heeft er weinig vertrouwen in. De Amerikanen werken in Syrië samen met Koerdische strijders tegen terreurbeweging IS. Bij een zware aardbeving voor de kust van Peru is zeker één dode gevallen. Het slachtoffer raakte bedolven onder vallende stenen van ingestorte huizen. Door de aardbeving met een kracht van 7,1 raakten 65 mensen gewond. Een minister meldde eerder dat in een mijn in de streek 17 mensen werden vermist, maar de autoriteiten hebben dat bericht ingetrokken. De eigenaren van CNA willen het kledingconcern verkopen aan Chinese investeerders. Dat meldt het Duitse nieuwsblad Der Spiegel. Het oorspronkelijk Nederlandse bedrijf van de familie Brenningmeijer heeft honderden winkels in heel Europa, Latijns-Amerika en Azië. De familie is nog altijd eigenaar van CNA via een holding in Zwitserland. De Brenningmeijers zijn met een geschat vermogen van ruim 20 miljard euro een van de rijkste families van Europa. PVDA Moorlag kan geloofwaardig blijven functioneren als Tweede Kamerlid. Tot die conclusie komt de partij na onderzoek van een commissie naar zijn handelen. Moorlag was een opspraak gekomen omdat hij als directeur van een sociale werkplaats arbeidsgehandicapten via een schijnconstructie liet werken. Ze liepen daardoor loon en allerlei regelingen mis. Net als de rechter vorige maand concludeert de commissie dat de constructie niet deugde, maar de bedoelingen zouden goed zijn geweest. Het weer, eerst nog opklaringen en minima rond het vriespunt. Vannacht vanuit het westen toenemende bewolking. Morgenmiddag veel regen bij een graad of zes. En aan zee staat een harde wind. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Hele goede avond luisteraars, welkom bij een Peaceful Radio Show 1263 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Benno Veugen, uw hier voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. Eens even mijn lijstje erbij pakken. We gaan luisteren als eerste naar Songs from Mexico van jullie Tovar. En deze dame die... Ehm, nou, zal wel uit Mexico komen, denk ik. En het, eh, het album is Uitgebracht door het label ARC Music, Ark Music. Het label uit eh, Engeland, World en Folk Music. Daarna een, een, eh, een album van Terra Kitara. Nou, dat raadt het al een beetje. Gitaarmuziek. En, zij hebben een nieuw album gemaakt eh, met Spirit Oil. Oké, ik wens je heel veel luisterplezier. Meer informatie via pixelradio.info. Eens even kijken. Jamás podré dejar yo de quererte, más me olvidaría nunca de ti. Sé que el amor que te juré nunca se olvida y que no puede terminar ni con la muerte. Yo quiero morirme en tu regazo y cuando tú no estés te entierren en mi tumba para vivir un sueño eterno en tus brazos para gozar tu amor.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 Todo el mundo, ¿cómo? no te sienta mal que este tema amigo mío es para gozar. A que lo goce y lo baile. No sienta mal, conmigo no te sienta mal. Everybody, conmigo no te sienta mal que este tema amigo mío es para gozar. and thanks for listening to Peaceful Radio. This is Michelle Qureshi, and you can learn more about my music at my website, michellequreshi.com. This is Josie Quick with Perpetual Motion, and I'm one of the artists on Peaceful Radio. Please visit my website at www.perpetual-motion.net. Hi, I'm Shambu, and you're listening to Peaceful Radio. This is Shoshana Michel, and you are listening to Peaceful Radio, where you will hear music that can calm, soothe, and relax the mind, body, and spirit. To learn more about my music, please visit my website at www.shoshana, S H O S H A N A, music.com.